Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse Voet heeft in veevoer een verboden medicijn ontdekt. Het antibioticum werd gevonden bij vier kalverhouders en een melkveehouder. Alle dieren op de veehouderijen worden onderzocht. Dieren die sporen van het antibioticum in hun bloed hebben... worden geslacht en vernietigd. De veehouders mogen voorlopig geen vee of producten verkopen. Vlees dat nog in de winkel ligt wordt teruggehaald. Als het al is verkocht wordt het niet teruggeroepen... omdat er volgens de NVWA geen gevaar is voor de volksgezondheid. De 28 EU-leiders hebben in Yper in West-Vlaanderen de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog herdacht. Het is dit jaar een eeuw geleden dat die oorlog uitbrak. Rond Yper werd zwaar gevochten. Het plaatsje werd met de grond gelijk gemaakt. In een speciale ceremonie worden bijna iedere, iedere dag de slachtoffers herdacht. De bijeenkomst in Yper was het begin van de EU-top. Die wordt voortgezet in Brussel. Daar is het belangrijkste agendapunt de opvolging van voorzitter Barroso van de Europese Commissie. De PvdA in de Eerste Kamer wil niet meewerken aan het strenge softdrugsbeleid van minister Opstelten. Senator Terhorst zegt vanavond in Nieuwsuur dat het hele softdrugsbeleid op de schop moet. Ter wil een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt voor de coffeeshops. Opstelten zou daar een regio voor moeten aanwijzen. Opstelten heeft eerder al gezegd dat hij geen voorstander is van zo'n proef. Hij wil het softdrugsbeleid juist verder aanscherpen. Defensie onderzoekt of medewerkers ernstig ziek zijn geworden door hun werk op een Amerikaanse legerbasis in Brunsum. Tientallen mensen die op de legerbasis in Zuid-Limburg hebben gewerkt zeggen dat ze ziek zijn geworden door giftige en kankerverwekkende stoffen in verf. Defensie zegt dat er geen normen zijn overschreden, maar neemt naar eigen zeggen de klachten uiterst serieus. Het weer nog vanavond en vannacht droogt, koelt af tot 12 graden. Morgen kans op een bui, vooral in de middag. Het wordt 19 tot 22 graden.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 Trouwens, als dat eh, weer gaat beginnen, dan praten we weer in november 2014, 2015. Het schijnt een jubileumjaar te zijn. En dan moeten wij daar ook natuurlijk weer bij zijn als alternatieve FM. Want het is voor de bands hier uit de buurt een heel belangrijk gebeuren dat, dat hele Rob Akda wordt verhaal. Het is zo'n beetje een mini-grote prijs van Nederland. Maar dan voor halen en omstreken. Eh, dus ik zei het al, eh, onze gasten vandaag eh, komen uit Rotterdam. En wat betreft wij hebben ook ooit twee keer een dame hier gehad. Eén keer in de oude studio en één keer hier in onze nieuwe studio. Dat is Linda Kreuzer. Zij heeft meegedaan bijvoorbeeld in de voorrondes van de beste singer-songwriter van Nederland. Maar zij timmert toch vrolijk verder door aan de weg. En als het goed is zal er ook over niet al te lange tijd gaat ze de studio in om een album, een echt, echt album op te gaan nemen. En een van de, eh, de juweeltjes die zij heeft achtergelaten voor ons... In eh, de oude studio weliswaar, maar de opname is er niet minder om, is eh, dit nummer. En dat is ook terug te, te vinden op haar, een van haar AP's. En dat nummer dat heet Home. Take me to the page, the fertile stage, two hearts meet each other. of Cold War Affair van eh, Close Up. Eh, ze hebben hun eh, centjes voor, voor, hun, voor een album of een, eigenlijk hun EP opgehaald. De derde EP die gaan ze dus binnenkort opnemen. dat wordt dus een, in ieder geval muziek die ze zelf ook weer een beetje in elkaar hebben gezet. Twee nummers heb je gehoord. daarvoor Linda Kreuzen met Home. wat ik van Michel had begrepen is dat ze behoorlijk veel geschreven heeft. Want dit eh, stond niet op de EP. Ik zei in eerste instantie wel. Maar eh, Michel corrigeerde van nee, volgens mij is dat niet zo. En het is ook inderdaad niet zo. Want dat nummer dat had ze toen, eh, toen ze dat speelde bij ons vers af. En toen zei ze van ja, ik weet eigenlijk niet of ik het moet spelen zeg dus ik, ik sta niet met je pistool op de borst eh, dat je dit moet doen. En uiteindelijk eh, is eh, Linda dan toch zo'n dame met, ja, met guts dat ze het uiteindelijk toch gedaan heeft. En dat was dit resultaat geworden. Nou, we kunnen allemaal toch wel vaststellen dat het nummer goed eruit is gekomen. dat allemaal in de oude studio. Want als het hier in dit, dit gebouw was gebeurd, nou, dan hadden we het wel geweten. Kijk, de verhuizers zijn ook bezig. Ik eh, vind het altijd wel leuk eh, dat, de, eh, dat de boel hier vakkundig wordt afgebroken. Uh, ik, ik, ja, Martijn, het wordt nu toch even kiezen geblazen. Want je moet dat ding nog even aanzetten. Dus, <laughs> dus dat, kijk, dat, dat, dat, doet, dat doet Marcus dan gewoon. die, die zet dat ding gewoon aan. Want Michel gaat nu spelen. Zijn dit nummers onder de Graveltown vlag? Of zijn dit weer gewoon nummers van jou zelf? Dit zijn eigen nummers die op een solo eh, eh, soloplaat komen te staan. Komen te staan. Die eh, begin 2015, dus begin volgend jaar, verschijnt. Begin 2015 komen ze... Dan is er dus echt een solo-album van Michel Ebben. Ja, dat is helemaal solo. Dat wil zeggen, het is nog steeds wel met gastmuzikanten, drums, mhm. cello, een beetje wereldmuziek invloeden. Oké. maar het is in die zin solo. Het ene is echt een bandje. En dit is echt, ja, anders. Solo, zou ik het noemen. Oké. Ik zou zeggen, eh, we gaan eh, luisteren naar twee nummers van jouzelf. Eh, welke zijn het? De eerste is Maria's Last Tango. Ja. Dat is het laatste nummer ook van de plaat. Ja. Dat weet ik dan al wel. Over dat is niet af. Ah, je hebt de setlist al in je, in je hoofd zitten. Ik de setlist en ja, ja, ja, nummer het moet ja, worden. en het andere nummer is... het eerste is wat rustiger, het tweede is wat sneller. het tweede is My Masquerade. Oké. en toevallig alle twee ook nummers die ik voor... Ik was vorige week op Oerol een hele week hebben voorstellingen gespeeld, vijf keer per dag. Dat was vrij veel. Eh, toen speelde ik je, deze ook. Ja, want jij bent er ook geweest bij Oerol. Ja, ik even bij erg leuk ook. Ja, ja, dat geloof ik graag. Nou, Michel, het is eh, voor jou. Dank je. Maria, sometime hides under blankets, pretends she's fast asleep. Maria draws pictures, sad looking figures, sketching old memories. Maria, she hopes one day rain follows sunshine she loves how autumn can calm her mind. feelings and wish they all go away. Maria says there is nothing left to confess or feel guilty about. And Maria, she knows no skeleton closets, goes from the past. Remember I are left. And Maria loves to get lost in the lives of her grandmother's fantasies. Shh, Maria, then dream. fire in Maria's eyes. Two years I got, then she'll make up her mind. Starting a new Maria's desire on a gray foreign shore, leaving these old sad skies forever behind. goodbye. Look, Maria, she's dancing a late night confession to the sound of a band on a home. Maria likes dancing when no one is watching. An empty room, the morning soon comes and carries her home. Maria likes dancing alone. Even eventjes wachten met het eh, applaus. Want anders zitten we in de laatste noten eh, doorheen. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Het eh, wat snellere nummer, dat, of in ieder geval wat, wat uptempo nummer, dat komt nu. Michel. Well, take me on your sweet parade and char, secret faith will go the whole way, baby. that's a promise. And I'll put on my dancing shoes, whistle Dixie, and forget these blues. I'm not here for a memory of those warm and loving times. Let's pretend there are no witnesses, you don't need an alibi. Let's make love just tonight, put your body close to mine. Unleash the passion in your soul, it rains with absolute control. Fold your arms around me and just hold on tight. Take my code of conduct, good fortune, make believe. Give me a new religion that is gentle to my knees. Take this silence from my tongue, kiss me hard and kiss me long. Tonight my love will contemplate. intend to true beliefs when longing for your features, dear. I'm a man with a basic need to please you. Then I will reside in harmony, my little world of sure relief. I whisper softly Hail Marie's when I dream of you. Well, let's do something crazy, something utterly divine. I'll worship all your beauty and I'll sacrifice what's mine. Come lie with me just a while. Your body seems to make me smile. Shadows fall together by the light of the moon. Well, I'll be your faithful servant, naked on my knees. I'll be your rooftop dancer in this carnival of greed. Take the burden off my hands and release the pain and emptiness. Nothing seems to consecrate. Oh, we'll dress up to the nines. Let's wear something fancy, we'll look dandy and so fine. I we'll act burlesque grandeur and style. Our own street theater just a while. Bleeding wounds, the only evidence of closing time. Take these words of passion. Uh, sacrifice my knees. This middleman takes center stage, guilty as you please cards, the stakes are high. If you wanna play, just roll the dice. Better join before it's late. My masquerade. And take this pure devotion, the magic of our spell. Well, I'll lead the fruit, drink from the cup filled from your poisoned well take this song, don't make it stop. I won't surrender if you don't give up. Tonight, my love, will celebrate my masquerade. Yeah, yeah. dat was hem. Dank. Dat was uh, Michel uh, eh, Ebben hier eh, bij Alternative FM. Het leuke is dat we dus een, een ja, een, ook een beeldopname hebben. En wat dan ook heel erg... ja, daar, daar, denken we toch een beetje na, marketingtechnisch gezien. Het bordje van CFM Zandvoort 106.9 staat er gewoon achter. Dus ja, dat gaat natuurlijk heel fijn straks het wereldwijde web op. En zo proberen wij ook aan klantenbindingen <laughs> te doen. Zo. Dus, Michel, dankjewel. Ja, <laughs> eh, helemaal eh, vanuit de achtergrond. Eh, we gaan weer even wat muziek draaien. we hadden twee weken terug hadden wij hier in de studio Nausicaa uit, ja, uit Arnhem. Daar zijn ze officieel... Het is een, eigenlijk ook een Duits-Nederlandse band. ze opereren een beetje ook in Duitsland en in, ja, ook in Nederland. Maar eh, wat ze hebben achtergelaten van de molecules fall... Um, en dan moet ik weer eventjes... Uh, want het is eh, fall closer. Zoiets heet het geloof ik. Ik ben even de titel... kijk eens even. De molecules fall closer. Geheugen laat me niet helemaal in de steek. dat is een nummer wat ze daar hebben afgehaald. Dat is Marie. En Marie is ook de single. Ik zou zeggen, luister zelf maar even. you made in your image. See them starving on their feet, cause they don't get enough to eat from God. I can't believe in you. Dear God, sorry to disturb you, but I feel that I should be heard loud and Cause they can't make a pay as me in één keer gevraagd eh, van eh, wie is dit? Wie is deze dame? Nou, deze dame die eh, zit in de eindronde van de, de beste singer-songwriter van Nederland. En dat is uh, Mirjam West. Eh, dit is eh, geen single, maar ik vind het persoonlijk gewoon een van de beste <laughs> nummers van 2004. Die kan er niks aan doen. Er zijn er weinig die daaraan dat predicaat voldoen. ik, heb nog, ik heb er nog één. Dat is Clockwork van One Clueless Friend. Die vind ik ook vreselijk goed. En er zijn maar weinig nummers die op dit moment daar weinig overheen komen. Ja, het is spijt me dat ik dat even zo eh, ter plekke... maar ik ben ook eerlijk. <laughs> ik ben ook eerlijk. Dus ik, eh, dus ik, ik, zeg het eh, gewoon. maar goed, ik heb wel vanavond, moet ik erbij zeggen... genoten van jullie bijdrage in, in deze uitzending. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Ja. Wij ook. <laughs> Michel en uh, Brechje Brechtje Lacour en Michel hebben. Nou, allereerst natuurlijk, ja, wie zijn dat nou? Nou, ik ga dat uh, nu gewoon aan beide vragen. Brechtje, Ehm, ik, eh, het is eigenlijk via via. Eh, via Linda en eh, via Vera. Zo ben ik eigenlijk ook een beetje aan jou gekomen op Facebook. Maar ook omdat uh, dat een beetje ook links en rechts werd gezegd... nou, daar moet je toch een beetje op gaan letten. maar goed, <laughs> dat heb ik ook gedaan. En ik denk ook Jij kan het wel. Dus, eh, en ik denk ook, jij komt er ook wel. Uh, als ik het, uh, Laat het hopen. Ja, ja. het hopen. maar Rotterdam, je bent een, ja, ik, ik, ik, ik schaai je ook onder de categorie Rotterdamse singer-songwriters. Ben je dat ook? Nee, ik ben eigenlijk een Brabander. Maar ik woon net al zo, sinds 2001 woon ik in Rotterdam. Aha. Dus ik denk dat het wel inmiddels... Eh, <laughs> nou, ik hoor niet dat jij echt uit Brabant eh, komt. Nee, nou ja, ik hm. gooi er drie bier in en ik krijg een zachte G. Ah, <laughs> een echte <laughs> Brabantse G krijg je dan. Ja. ja eh, maar goed, eh, wat, eh, heb je ook een opleiding uh, gedaan? Ja, ik heb een conservatorium gedaan. in Rotterdam? Ja, in Rotterdam. Dat was de reden waarom ik ook hier kwam, in Rotterdam kwam wonen. <laughs> Mhm. en, um, en toen ben ik blijven plakken eigenlijk. Toen ben ik gewoon onderneming gestart hier. En, ja, dus- en toen kwam jij op een gegeven moment ook jouw echtgenoot ergens tegen. Eh, ja, op, de, op, op school. <laughs> Is trouwens ook in die clip eh, te zien, hè? van You Don't Know. Ja, hij heeft ook officieel de backings ingezongen. net als Richard en Rias. Dus, eh, ik vind hem echt uh, briljant bedacht, eerlijk gezegd. Uh, zowel van, de ja, de clip, maar ook <laughs> de, de, de, de backing vocals. Dat is echt goed, goed gedaan. Thanks. Ja. want daardoor blijft het ook hangen. Ik zie dan jou en dan die drie mannen. Dus Michel, Steven en Richard. Die zie ik dan home. <laughs> dat is echt gewoon... Het, het, is ook ik vind het ook een vrij eh, serieus nummer. Dat, dat, dat sowieso. Is het ook. Ja. het klinkt heel vrolijk. Maar het is, het is een heel serieus nummer. Dat, dat, daar gaat het ook over. Dat je ja, en wat ook heel leuk is, eh, hoe klein is de muziekwereld? Nou, heel klein, want eh, eh, Steven heeft een zus, dat is René. En die is getrouwd met Pablo <laughs> Meegdes. En die kennen Andor Sandberg en ik dan weer heel erg goed. Ja, precies. Want ja, Pablo heeft een tijdje ook bij AB Radio. Dat heet tegenwoordig Jouw FM. En In, onder die vlag van AB Radio hebben wij, nou, denk 12, 13 jaar terug hebben wij vaak bij Vrijdingspop Radio gedaan. En dan kwam <laughs> Pablo met zijn interviews. Daar had hij van alles en nog wat had hij, eh, even geïnterviewd. Jacqueline Govaert van een Cresip. Noem maar op. Die kent hij ook gewoon. Die kent hij dus allemaal. Eh, dus daar had hij helemaal geen moeite mee. <laughs> Eh, gewoon een microfoon onder, <laughs> onder neus gestopt. En dan moest Andor, dan moest MD, want dan hadden we nog een MD. En die moest dat erin proppen. Ja, oké, Pablo is goed. zo werkte dat. Dus daar, daar kennen we jouw zwager van. Dus, en tegenwoordig schijnt hij raadslid te zijn. Ja, en eh, daar pesten we hem ook af en toe eh, oh, even pesten jullie hem dan mee? <laughs> Arme Pablo. Als je zit te luisteren... Eh, nee hoor, Pablo is een <laughs> hartstikke Ja, Het is gewoon een leuke gast. <laughs> Michel, want jij... Ik, ik, kwam jou dankzij Brechtje tegen. Ja. Ehm, want Town, dat is ook waar je mee bezig bent? Ja, ik doe eigenlijk meer dingen. Ja. Kan niet kiezen. is dat een muzikantenprobleem? Nou, het is niet wel mijn probleem. Nou, ik ervaar het niet als een probleem. Maar iedereen zegt, je doet altijd zoveel. Ja. Eh, niet helemaal waar, Ik vind het vrijwel allemaal hetzelfde. Of je nou fotografeert of, of nummers schrijft. Voor mij is het een soort bezig zijn met wat in je hoofd zit. Ja. Uh, eh, Graveltown is een band. Ja. Eh, waarmee wij in 2007, daar was Brechtje toevallig bij... op een vakantie op een festival in Tsjechië konden spelen. Mhm. Onder een andere naam toen nog. Hebben we in 2008 nog een keer gedaan. Toen hebben wij eigenlijk heel lang niks gedaan. en in 2012 hadden we zoiets van... nou, we moeten wel eens een keer met die nummers een plaat gaan maken. Ja. En zo is het eigenlijk een beetje gebeurd. Dus nu zijn we weer opnieuw begonnen. En die plaat komt bijna uit. Hij is namelijk officieel nog niet uit. Ook al heb je hem nou in je handen. Ik heb hem in mijn vingers. Ja, het is nog niet helemaal officieel, maar goed, we hadden hem al. Dus ik heb eh, ehm, september, maybe begin oktober gaan we echt officieel releasen. Maar natuurlijk zijn we nu al veel bezig om te promoten. Ja, dus, eh, dus, dus, dus, dus, eh, dus daar gaan wij de komende tijd ook mee aan de slag. Dus dat is wel heel fijn als we dan ook af en toe een track van, van dat album draaien. Dan mag ben jij een volbloed Rotterdammer? nee, ik ben ook een Brabander. Jij bent ook een Brabander. bij mij hoor je het ook al niet. En nee. ook al gooi je er zes bieren in of tien, dan ga je het nog niet horen. <laughs> Nee. nee, ik kom uit Breda. Tenminste, een dorpje bij Breda. Maar mijn <laughs> ouders niet. Die komen wel weer uit Dordrecht en Rotterdam. Aha. 20 jaar in Rotterdam, denk ik zo. Dat ja. laatst, vanaf mijn eh, zeventiende. ja. Dus dan is het trouwens langer. Ik ga niet zeggen hoeveel. Ja. Um, ik voel, me, ik voel me wel heel thuis in Rotterdam. Ja. Eh, aan beide de vraag. Hebben jullie ook, eh, komen jullie uit een muzikale familie? Ik wel. Ja? Ja, tenminste mijn moeders kant. Dat is heel muzikaal. Mijn moeder is eh, ook muzikaal. Die is semi-professioneel eh, zangeres in de oude muziek. Mhm. Dus die, eh, die, die, ja, die zingt veel en die, die krijgt ze voor betaald. Dus dat gaat goed. Dat gaat haar, goed, haar ja. vader was ook heel muzikaal. Ja, maar dan zit het dus bij jou in de genen. Ja, ja, ja, ik heb het echt van mijn moeder gekregen. En dan ga ik even naar Michel. Hoe zit het bij jou? Ehm, mijn neef is de bassist van de band. Dus die is wel muzikaal, eh, Martijn. Mijn andere neef speelde hobo. Die, dat deed hij redelijk goed. Mijn moeder speelde saxofoon en klarinet. Dat zou verboden moeten worden. Ze is er ook mee gestopt hoor. Dat, eh, <laughs> was voor niemand echt heel leuk. Het zou verboden moeten worden. Ja, ja, ja. En mijn vader die was altijd heel veel met techniek bezig. Die werkte voor destijds nog Philips. Maakte camera's eh, bij van de NOS, dat soort dingen. En, eh, Hollywood. Dus ik, ik heb wel heel veel achtergrond met bandrecorders en techniek. En vandaar ook het hele opnameverhaal. Ja. Studio. Eh, ben, jij ben ook iemand die eh, bijvoorbeeld ook dan... hè, als je zegt opname en, dat soort mhm. dingen... dan, dan luister jij dus ook heel scherp af van hoe het muzikale proces uiteindelijk samenkomt tot één groot geheel. Ja. Is dat ook een beetje... Ja, je kan het aan of uitzetten. Het is net als met vormgeving. Soms geniet je gewoon omdat je een boek leest op een blad. En dat is met audio ook. Als je lekker een nummer opzet is het gewoon lekker. Maar als je echt gaat luisteren... Sommige dingen spreken mij wel meer aan, omdat ik denk... hé, wat is die sound helemaal te gek. Of het klinken die instrumenten gaaf, of het mhm. arrangement. Of, mhm. eh, nou, wat, wat Brecht en ik ook hebben, of doen... Hebben geprobeerd, hoe zeg je dat? daar plaats echt wel zoeken naar een combi van sounds... die inderdaad, zij het zo mooi zegt, origineel zijn. Ja. Dus niet de gebaande paden, maar echt gewoon... Ja, soort, ik noem dat een beetje kleuren. Ja. Kleuren zoeken. Nou, dat vond ik dus ook terug in bijvoorbeeld in You Don't Know. Hè. Eh, die banjo, dat is een element ik hoor hem niet alledaags, die banjo. Het, eh, niet ja, op die eh, manier. Niet op die manier, precies. Ja, ik wou net zeggen. Ja. doet het nog een beetje. Eh, maar je ziet tegenwoordig natuurlijk wel, uh, noem ze eens, Mumford Sons. Een beetje dat uh, revival, ja, dat, Maar dat hebben wij juist, mag ik zeggen toch, niet willen doen. Nee. originele manier van spelen zoeken... wat gewoon bij zo'n song past. ja. daarbij denk ik dat de insteek ook anders was. Dat dat nummer onder andere is geschreven op piano. En is omgezet naar banjo. Dus je, schrijft het nummer niet op banjo. En dat maakt al dat het gewoon niet zeg maar, eh, standaard klinkt. Ja. Ja, eh, ah, want eh, de uitgesproken mening over Manfort en Sons. Nou, eh, dan moet je Frank Bond van Alaska maar eens vragen. Die heeft daar een hele uitgesproken mening over. <laughs> Dus, die vast geen hele ja, denk ik dan. Nou ja, goed. Ook Frank heeft banden met Rotterdammers. Dus, ik zou, <laughs> dus wat dat er gaan. Gaan we wel een keer checken. <laughs> maakt niet uit. goed, we gaan even nog muziek draaien. Want anders ben ik wel, zijn we eigenlijk allemaal een beetje te lang aan het woord. dit komt ook uit de buurt van Rotterdam. de band heet Love. En ze zijn een tijdje terug eh, min of meer eh, in de belangstelling komen te staan bij Menno Timmerman. Ja, en die eh, heeft bijvoorbeeld ook Julius nu aan het begeleiden. En ja, die band die is nu ineens serious talent bij 3FM. Dus misschien ligt dit voor Loke ook wel weggelegd. Het nummer dat heet Cold Heart. Don't tell me what you've seen Cause we all know, know, know where you've been. With a hard heart that doesn't melt. With a hard heart, art beyond repair or help. You've got a cold, cold heart. dat is heel erg leuk. Maar eh, ik ga eens even kijken hoe laat eh, de bus hier eh, vandaan gaat. Want ik moet even weten hoe laat mijn gasten hier uiterlijk weg moeten zijn. Dus het is altijd leuk als je dan hier op een gegeven moment live een, een, een, een, ja, een informatiepunt gaat opzoeken. even kijken, heb ik dan nog... ja, dan moet ik alleen even de bus, de trein de metro uitschakelen en de veerboot. Want die veerboot die hebben we hier niet. Ja, misschien <laughs> Brenny zit gewoon te lachen. Dat vind ik wel leuk, ja. Ja, dat, dat, dat, doen we gewoon eventjes. Even kijken. 7 minuten over tien gaat volgens mij eh, een bus richting Heemstede aan de Hout. Dus... Nou, dan hebben we nog wel eventjes. Dus, eh, dus, dus, ik eh, draai nog even één nummer. Dan gaan we nog even fijn even nog uh, betsen en dan gaan we het programma fijn afronden. Maar dat doen we niet zomaar. Dat doen we met My Baby. En My Baby Loves Voodoo heet het album. En dat nummer dat heet The Money Man. a rattlesnake in this world. Oh, you're Monday, like a rattlesnake in this world. I threw up my hands and I solemnly swore. It don't need me changing times. It ripples everywhere I go a dry old spell everywhere I've been. Ooh, it's a dry old spell everywhere. Oh, like a rattlesnake in this world thing in this world. making this world. van Dijk. Eh, zij eh, is eh, de frontvrouw van... Niemand minder dan uh, My Baby. we gaan het afronden, zowel voor Brechtja als voor Michel. Maar Michel heeft al zijn gitaar op zijn rug zitten. Die denkt, ik moet hier weg. <laughs> Maar nou, die gitaar kan je nog heel even twee tellen nog even afdoen. En dan gaan we het gesprek vrolijk afronden. Want het, het zit erop, dames en heren. Ik vond het buitengewoon aangenaam dat jullie geweest zijn. Dat, ja, dat sowieso. ook. Ehm, wat, eh, wat, want jij had eh, nog iets speciaals, geloof ik nog. Eh, wat, wat, wat, ga je doen? Wij gaan iets heel leuks doen. Michel en ik allebei overigens. En, mhm. met uitzondering dat we af en toe dat ook nog met Lulu Doxin gaan doen. Dat is een andere zangeres. En mhm, die doet mhm. vaak mijn backings trouwens. gaan wij de Backyard Summer Concert Tour oprichten. Wat is ehm, dat? dat houdt in dat we eigenlijk een soort van uh, eh, huiskamerconcerten in achtertuinen gaan doen. Oeh, ja, het lijkt me heel erg leuk. Dus de, de, opties zijn er beide. En eh, eh, wij, wij komen gewoon dan spelen bij mensen. En daar zit een vaste prijs aan vast. Wij nemen ook de, het geluid mee en zo. Dus wij komen met de hele shebang. En dan en dan komen wij spelen. En dat eh, gaan we promoten straks. Dus, dus zandvoortertjes, als jullie lekker op zitten te letteren. En eh, dan heb je een eh, mogelijkheid om deze zomer na het WK voetbal. Want ja, Zandvoort en WK voetbal, dat gaat toch allemaal een beetje samen. Dan heb je nog de kans dat je nog... Hè, op een zomerse avond dat je nog twee mooie singer-songwriters in je tuin kan laten optreden. Ja, Hoe heet dat ook alweer? Backyard Summer Cancer Tour. Duidelijk. De flyer komt binnenkort online. Ja toch, je kan het vinden op onze websites. Ja. Eh, dan eh, nog even aan jou de vraag. Wat, eh, wat, wat er nog de komende tijd nog op de ehm, agenda staat. aantal dingen wat ik al zei. Die cd-release eind september, begin oktober van Graveltown. Mm de, hoe zeg je, de voorstelling waarmee ik op Oerol stond gaan we naar Boerol. Boerol? Boerol in Maasland. Aha. en nog, god, waar was dat? Ergens in Ederveen. Ik zou niet eens weten waar het ligt. Ook een van de cultureel festival, natuurfestival. <laughs> Ja. Nou goed, dat is met die act. En ehm, ja, voor de rest ga ik heel de zomer mijn soloplaat dus verder opnemen. Nou, eh, dus dus- dus- dan... dus, drukke zomer. en dan nog met Brechtje spelen samen, dus het is druk. Ja, dat, dat, dan wordt het eh, zeker een heel eh, druk avontuur eh, voor, voor jullie beiden in, in dat, in dat geval. Dus jullie zijn voorlopig nog wel onder de pannen, denk ik. Altijd. Voorlopig wel. In ieder geval tot september. dan er komt ook mijn plaats uit, hoop ik. Mm <laughs> -hmm. dus we gaan het zien. Oké. Ja. Ik dank jullie wel voor de voor de komst. Jij, bedankt. Jij ook bedankt. Ja. En Backyard dan moet ik weer... Summer. Backyard <laughs> Summer Concert Tour. Backyard Summer Concert Tour. Bayer komt binnenkort. Ja, dame en eh, heer eh, Michel Ebbe en uh, Brechtje zijn dan dus te boeken. Yes. Juist. Oké een eh, fijne reis eh, terug naar Rotterdam. <laughs> Dat gaat wel leuk hoor, denk ik. Ja, ja, ja, ja, aardige buschauffeurs hier. is dat zo? Heel, vriendelijk. Ja, heb je dat al, eh, helemaal niet... wachten even. En... Dat dus heb ik helemaal niet achter ze gezocht, eerlijk gezegd. ik, ik, denk complimenten voor het personeel van de lokale busdienst. Oké. Helemaal prima. <laughs> helemaal goed. dank jullie wel. En wellicht tot een andere keer. Yes. Oké, dat, dat was ook het einde van deze, deze hele fijne uitzending van, van Alternative FM. We draaien niet de single van Ode to the Quiet, maar wel het openingsnummer van eh, dat album Ode to the Quiet. Infinity. En eh, wat ons betreft eh, graag tot volgende week. Dag. sky there ever was. Tonight, the stars all shine at their brightest. Have you seen this before? And we, we have stopped running. This is beyond our reach. We, we have stopped running. This is It is out of our hands, though not all of us accept it. But it's out of our hands. Out of our hands, though not all of us accept it it's out of our hands. If the world comes to an end tonight, will you rest your head next to mine? If the world comes to an end tonight, Will you rest your head next to mine?